Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil 500 extra militairen naar Washington sturen. In de buurt van het Witte Huis zijn twee leden van de Nationale Garde neergeschoten. Hun toestand is kritiek, meldt de FBI. De schutter raakte zwaar gewond en is aangehouden. Volgens Amerikaanse media gaat het om een 29-jarige man uit Afghanistan. De burgemeester van Washington spreekt van een doelgerichte schietpartij over een motief is nog niets bekend. Het dodental van de flatbranden in Hongkong is opgelopen tot 44... en zeker 45 anderen verkeren in levensgevaar. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Eerder werd gezegd dat met meer dan 250 mensen nog geen contact is geweest. De brand in Hongkong begon afgelopen dag in één van de zeven woontorens... en verspreidde zich snel naar de andere gebouwen... In een deel van de torens is het vuur inmiddels onder controle. Voor de oostkust van Australië is iemand om het leven gekomen bij een haaiaanval. Het gaat om een vrouw van in de 20, meldt de politie. Een man van in de 20 raakte zwaar gewond. Hij zou in zijn been zijn gebeten en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend door wat voor haai de tweetal is gebeten. Het strand bij Crowdy Bay is tot na de orde gesloten. In de Champions League heeft PSV verrassend gewonnen van Liverpool. De Eindhovenaren wonnen met 4-1. Voor Liverpool en coach Arne Slot is het de volgende grote tegenslag. Het is de negende nederlaag in de laatste twaalf wedstrijden. PSV staat door de overwinning nu op de 15e plek. De eerste acht clubs gaan meteen door naar de achtste finales van de Champions League. De nummers 9 tot 24 spelen eerst een tussenronde. Het weer langs de kust is het vannacht een graad of 2. In het binnenland koelt het af tot het vriespunt.